het NOS Journaal. In Alblasserdam bij Dordrecht is een leerkracht gisteren neergestoken tijdens de eindmusical van groep 8. Volgens de politie zouden drie mannen ruzie met elkaar hebben gekregen in de zaal. En mogelijk probeerde de neergestoken leraar de ruzie te sussen. De leerkracht is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De camping van Dance Festival Tomorrowland in België gaat ondanks de grote brand van gisteren vanochtend gewoon open... De bezoekers zijn vanaf 11 uur welkom. Gisteravond ging het hoofdpodium van Tomorrowland in vlammen op. Onder meer Martin Garrix en David Guetta zouden er dit weekend optreden. Die optredens gaan volgens de organisatie ook gewoon door. Hoe wordt later bekendgemaakt. Bij een meertje in de buurt van het dorp Kaag in Zuid-Holland is gisteravond een kind verdronken. Het kind was met een groepje aan het zwemmen in een plas... toen het slachtoffer op een gegeven moment was verdwenen. De brandweer vond met duikteams het kind onder water terug... Slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar tevergeefs. Het Syrische regeringsleger trekt zich terug uit de zuidelijke stad Zweda. Ze vielen daar de afgelopen dagen de Druzen aan. Dat is een minderheid die gesteund wordt door Israël. Om die reden viel Israël gisteren de Syrische hoofdstad Damascus aan. Daarna riep de VS ook de Syrische regering op om het leger terug te trekken uit Zweden. De voetbalsters van Italië zijn door naar de halve finales van het EK voetbal. Ze wonnen afgelopen avond van Noorwegen met 2-1. De beslissende goal werd pas kort voor tijd gemaakt. Italië moet het in de halve finale nu opnemen tegen of Zweden of Engeland. De ploeg van de Nederlandse bondscoach Sarina Wiegman. Wie van de twee het wordt, wordt vandaag bekend als zij het tegen elkaar opnemen. Het weer is helder met weinig wind momenteel, rond de 13 graden. Vandaag is het in het noorden bewolkt en daar valt ook af en toe een spatje regen.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 De politie heeft drie mensen opgepakt voor de steekpartij... tijdens een opvoering van de eindmusical van groep 8 in Alblasserdam gisteren bij Dordrecht. Daarbij raakte een leerkracht zwaar gewond. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht. Dancefestival Tomorrowland in België gaat morgen gewoon van start... na de grote brand waarbij het hoofdpodium is verwoest. De organisatie van het festival zoekt nog naar oplossingen om alle grote DJ's die op dat podium zouden staan alsnog op te kunnen laten treden. Het grootste rotsblok van de planeet Mars dat ooit op aarde is gevonden... heeft bij een veiling in New York ruim 5 miljoen dollar opgeleverd. Het rotsblok weegt zo'n 25 kilo en werd gevonden in de Sahara-woestijn. Het weer in het noorden bewolkt met wat regen vandaag. In het westen en zuiden juist droog met wat zon.